Bovendien willen de formerende partijen het belastingtarief koppelen aan de actuele rentestand. Nu geldt nog een vast tarief van 1,2 procent. De politie kant vandaag met honden de omgeving bij Huis ter Heide uit. Daar is een jas gevonden die vermoedelijk van de vermiste Anne Faber is. Ook zijn er andere kledingstukken gevonden waarvan niet bekend is of die van de 25-jarige Faber zijn. Er zijn zo'n 35 tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond. Faber wordt sinds vrijdagavond vermist. De laatste selfie die ze maakte was bij knooppunt 64 in de buurt van Baarn. De politie in Amsterdam benadrukt na onderzoek dat de aanrijding op 10 juni voor Amsterdam Centraal een ongeluk was en geen terroristisch misdrijf. Bij de aanrijding reed een man op het stationsplein met zijn auto zeven voetgangers aan. Dat kwam doordat hij onwel was geworden door een te lage bloedsuikerspiegel. Dat verhaal werd niet door iedereen geloofd. De politie betreurt dat er achterdocht en twijfel is ontstaan na het incident. Vorige maand zei de politie al dat als het een terreuraanslag was geweest, ze dat ook zo hadden benoemd. Volgens de militaire vakbond AFNP moet nog eens worden bekeken of de missie in Mali wel moet worden verlengd. Als de veiligheid de wensen overlaat, moet het besluit misschien worden teruggedraaid, zei AFNP-voorzitter Snels op tv bij Pauw. Naar aanleiding van het aftreden van minister Hennis gisteravond. Premier Rutte prees Hennis om haar inzet voor de krijgsmacht. Hij wilde niets zeggen over haar kans op een nieuw ministerschap. Het weer, veel bewolking, maar vooral in het zuiden ook zon. Bijna overal blijft het droog, alleen in het noorden later op de dag soms regen. Het wordt zo'n 15 graden. Later, vanavond en vannacht, gaat het overal regenen. Morgen wordt het flink onstuimig met een zeekans op storm. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. De ergste drukte is nu achter de rug, dat merk je nu ook in de Randstad. Wat nog opvalt zijn de files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Zoeterwoude 10 minuten vertraging... en richting Den Haag bij Dorp ook 10 minuten extra. 5 minuten vertraging op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel... en 5 minuten op de A27 Breda richting Utrecht bij de Gorkum... Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord een kwartier. Dik een kwartier nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar. En op de N44 richting Amsterdam tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar 10 minuten vertraging.